12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Een vliegtuig van TUI is op een vlucht van Amsterdam naar Bonaire uitgeweken naar de Azoren vanwege een agressieve passagier. De touroperator meldt dat er aan boord van het toestel een vrouw was die schreeuwde en om zich heen sloeg. De vrouw is met haar partner van boord gehaald en overgedragen aan de politie. Door het incident moeten bemanning en passagiers de nacht op de Azoren doorbrengen. Muhammad Ali wordt volgende week vrijdag begraven in zijn geboortestad Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Dat heeft de familie bekendgemaakt. De uitvaart is toegankelijk voor het publiek en te volgen via internet. Onder de sprekers zijn oud-president Bill Clinton en acteur Billy Crystal. De bokslegende overleed vannacht op 74-jarige leeftijd. Noodweer heeft in delen van het westen en zuiden van het land voor overlast gezorgd. Vooral in de regio Rotterdam had het verkeer hinder van zware regenbuien. Bij de brandweer kwamen meldingen binnen van wateroverlast in Rotterdam, Schiedam en Maasluis. Ook in Eindhoven en delen van Limburg hebben zware regenbuien gezorgd voor ondergelopen wegen en kelders. In de loop van de nacht verdwijnen de buien en wordt het overal droog. In de stad Schouwburg in Amsterdam is de 69e editie van het Holland Festival van start gegaan. Het thema dit jaar is Europa. Op het programma staan voorstellingen over de geschiedenis van Europa. Maar ook zijn er theater- en dansvoorstellingen over problemen van nu, zoals de vluchtelingencrisis. De openingsvoorstelling werd verzorgd door het Thalia Theater uit Hamburg... in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Oranje heeft ook de oefenwedstrijd met Oostenrijk gewonnen. In Wenen werd het 2-0 voor Nederland. De doelpunten werden gemaakt door Vincent Jansen en Jorginho Wijnaldum. Na de mislukte kwalificatie voor het EK verloor Oranje alleen van Frankrijk. Nederland won van EK-gangers als Wales, Engeland, Polen en dus Oostenrijk... en speelde gelijk tegen Ierland. Het weer alleen in het zuiden nog kans op een stevige onweersbui. In de rest van het land droog en zwoel. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen overal zonnig en warm. De maxima liggen tussen 23 en 27 graden.